Marjan Koekoek met het NOS Journaal. De Tweede Kamer vindt dat ambtenaren niet meer mogen weigeren om homo's te trouwen. Onverwacht heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen. Anders dan gedacht stemde ook de PVV voor. De regeringspartijen VVD en CDA zijn verrast. Ze stemden met ChristenUnie en SGP tegen. Het was al duidelijk dat een Kamermeerderheid af wil van weigerambtenaren. Ook de VVD wil dat eigenlijk, maar omwille van de coalitie leek het onderwerp op de lange baan te zijn geschoven. Het kabinet moet nu met een reactie komen. In Leeuwarden zijn twee mannen veroordeeld voor het beschijnen van twee reddingshelikopters en een politiewagen met laserpennen. Vorig jaar richtten de mannen van 22 en 20 jaar de sterke lasers vanaf de grond op de helikopters. Die hadden daardoor moeite met landen. De man van 22 kreeg een half jaar cel, waarvan vier maanden voorwaardelijk. De ander kreeg een voorwaardelijke celstraf en een taakstraf. Minister Verhagen constateert dat de onrust over Europa zijn weerslag heeft op de Nederlandse economie. Hij zei dat naar aanleiding van de jongste CBS-cijfers waaruit blijkt dat de economie in het derde kwartaal is gekrompen met 0,3% vergeleken met het kwartaal ervoor. Vooral de overheid en consumenten geven minder uit. De seinen staan op oranje, aldus Verhagen. Hij wil inzetten op versterking van het bedrijfsleven. In Amsterdam is een man gearresteerd in verband met de dodelijke schietpartij van zondagnacht in een café. De 36-jarige kroegbaas werd toen neergeschoten en overleed in het ziekenhuis. De verdachte van 35 werd rond middernacht door een arrestatieteam aangehouden. In het oordeel over uitgeprocedeerde asielzoekers moeten lokale organisaties een belangrijke rol krijgen. Dat schrijft de adviescommissie voor vreemdelingenzaken aan minister Leers. De IND heeft een commissie die oordeelt over schrijnende gevallen. Maar lokale clubs, kerken en burgemeesters hebben beter zicht op de bijdrage die een uitgeprocedeerde asielzoeker levert aan de maatschappij. In Duitsland bestaat zo'n systeem al. Het weer vanavond vooral in het noordoosten bewolkt en nevelig. Vannacht lokale mistbanken rond het vriespunt. Morgen breekt de zon eerst door, het eerst in het zuiden en het wordt zo'n 6 graden. Dit was het En e. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. Er staat bij elkaar 160 kilometer file in Nederland. Ik noem de files in de Randstad vanaf 5 kilometer. Die files staan op de A1 Amsterdam richting Amersfoort bij de afrit Bunschoten 5 kilometer. A4 Amsterdam richting Den Haag voor het Hoogmade 8. Op de A10 de ring Amsterdam tussen Zeeburg en Knopend Koenplein 6 kilometer. A12 Den Haag richting Utrecht bij Reewijk 6. Verder richting Arnhem bij Driebergen 5 kilometer. A12 richting Den Haag bij Zevenhuizen 5. A13 Den Haag Rotterdam voor de afrit Berkon Rode 5 kilometer. A15 Gorkum Nijmegen tussen Knopendel en Waddenooien 6.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 I just didn't know what to do. But when I become a star, we'll be living so large. I'd do anything for you. So baby, what you say? What you say? Oh, that you only meant well. I will, of course, I do, baby.